omdat het gevaar van een nieuwe tsunami nog niet is geweken. Vandaag worden hoge golven en zware regenbuien verwacht... en daardoor kan de verzwakte wand van de vulkaan Anna Krakatau het begeven. Zeker in combinatie met de aanhoudende bevingen. Afgelopen zaterdag kwamen 400 mensen om het leven... door een totaal onverwachte vloedgolf na een aardverschuiving. Terreurbeweging Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op... voor de aanslag op het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij die zelfmoordaanslag in Tripoli vielen gisteren drie doden en 21 gewonden. Eerst brachten de aanvallers een autobom tot ontploffing. Daarna drongen twee terroristen het gebouw binnen en bliezen ze zichzelf op. De derde terrorist werd door bewakers doodgeschoten. Syrië en Israël zeggen dat ze raketten van elkaar hebben onderschept. Volgens Syrische staatsmedia zijn er boven Damascus raketten van Israëlische straaljagers neergehaald. Het Israëlische leger meldt dat het een Syrische luchtdoelraket heeft gestopt. Het lijkt erop dat een aantal raketten uit Israël wapendepots van Iran en Hezbollah heeft geraakt in het westen van Damascus. Of er slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Maar Syrische staatsmedia melden dat er drie militairen gewond zijn geraakt. In Tunesië krijgt een protest tegen de overheid steeds meer steun. In verschillende steden gingen mensen de straat op en raakten slaags met de politie. Het protest volgt op de zelfbranding van een jonge journalist. Die plaatste vlak voor zijn daad een video op internet... waarin hij de Tunesiërs oproept om te demonstreren tegen de overheid... die grote problemen als werkloosheid en armoede niet aanpakt. Het weer in het noorden is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. In het zuiden droog en opklaringen.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 I know they can't take the place of me. wenst jullie allemaal fijne dagen.